Dik Hark met het NOS Journaal. De publieke omroepen zijn het eens geworden over hun fusieplannen. VARA en BNN willen vanaf 2016 samen verder. Dat geldt ook voor de KRO en de NCRV. E. Dan staat in een brief van de publieke omroep die morgen naar minister van Bijsterveld wordt gestuurd. Vanaf 2016 krijgen nog maar acht publieke omroepen een licentie. Eerder was al bekend dat de AVRO en de TROS samen verder gaan. Een aantal omroepen blijft zelfstandig. Het gaat om EO, VPRO en MAX. Ook de NOS en NTR blijven aparte organisaties. Dit zijn twee zogeheten taakomroepen zonder leden. Pound en WNL zijn nog niet bij de plannen betrokken omdat nog niet duidelijk is of ze na deze aspirantperiode door mogen. De publieke omroep moet vanaf 2015 200 miljoen euro bezuinigen. Het gerechtshof in Arnhem heeft een man die de achtjarige Jesse in Hogerheide doodstak, TBS opgelegd. Ook heeft hij nooit willen meewerken aan een psychiatrisch onderzoek. Daarnaast is Julian C. veroordeeld tot 12 jaar cel wegens doodslag. De hem had 20 jaar cel en TBS geëist. Volgens het gerechtshof zijn er genoeg aanwijzingen in het dossier dat een man vijf jaar geleden een geestelijke stoornis moet hebben gehad en destijds verminderd toerekeningsvatbaar was. De Russische president Medvedev wil nog niet zeggen of hij zich volgend jaar kandidaat stelt bij de presidentsverkiezingen. Op een persconferentie zei hij wel dat hij nieuw gezicht in de regering zou willen zien, ongeacht wie er premier of president wordt. Het is voor het eerst sinds zijn presidentschap dat Medvedev een grote persconferentie hield. Premier Poetin doet dat ieder jaar. Poetin en Medvedev hebben gezegd dat een van hen zich in maart volgend jaar kandidaat zal stellen voor het presidentschap, maar nog niet wie dat gaat doen. De twee hebben volgens de wet tot december de tijd om dat bekend te maken. Het weer nog, periode met zon. In het oosten een kleine kans op een bui. Temperatuur loopt 1 van 17 graden in het noordwesten tot een graad of 20 in het binnenland. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 bij Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt de Bresseplein en knooppunt Ridderkerk staat 5 kilometer file. Drie rijstroken zijn daar dicht.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 Oh Lord, please don't let me be misunderstood. it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. dat waren de Animals. Eh, die hebben we al zitten gehad in ons programma. Ja, dat kan. deze LP hebben we wel eens een keer eh, bijna helemaal gedraaid. Maar dit nummer volgens mij niet. Eh, ja, dit nummer ook. Oh, nou ja, het is een blijft een lekker nummer, dat dus smaakt bijna. uit. Don't Let Me Be Misunderstood. Um, een, een, heel oud werkje eigenlijk, wat toen de tijd in 64 door de Animals nieuw leven is ingeblazen. De Animals toen met onder andere Eric Burden, Chess Chandler en natuurlijk niet te vergeten Alan Price op orgel. Jawel. Goed, Pink Floyd. We gaan gewoon weer door in onze cyclus. Tot we straks om half vier natuurlijk de confrontatie gaan krijgen, dames en heren. Dan eh, breken de hoekse en kabeljauwse twisten weer opnieuw uit. En uh, wordt er weer een grote matpartij hier op het eh, stadhuisplein uitgevochten natuurlijk. Ehm, alleen er mogen geen kickboxers meer bij. Dat willen we niet meer. Dat doen we niet meer. Die, schieten nog alles. Moeten we niet hebben. Um, wat wil ik zeggen? Oh ja, Comfortably Numb. Nummer van zes minuten ongeveer. Misschien nog iets langer. Van eh, eh, Pink Floyd natuurlijk. Uit die geweldige LP. The Wall. Hier is Pink Floyd. Ja toch? Ja. Niet dan? Oh, nee, nog niet. Oh, nog niet? Hij is gewoon het begin hoor. Sorry? <laughs> Hij is gewoon het begin. Hey, het is oh. het, het is het laatste nummer. Oh, het laatste nummer. Ja, maar ik moet even goed zoeken. Oh, je moet even goed zoeken. Oh ja, het is het laatste nummer. Je hebt gelijk. Ja, het is schijnt nogal lastig te zijn om het te vinden. Maar goed, maakt niet uit. Het komt allemaal goed. Volgens mij hier ergens. Nou... Is zit nog het eh, einde van het vorige nummer. Ik denk het wel. denk dat inderdaad het eh, einde is van het volgende Comfortably Numb heette het nummer. Ruim zes minuten Pink Floyd van het album The Wall uit 1979. Klassieker, een klassieke plaat van, eh, van eh, Pink Floyd natuurlijk. Dat weet iedereen. Elke Floyd-fan weet dat. We gaan verder met Wilson Pickett, dames en heren. Soul van de buitencategorie, zoals ik al eerder zei. En uh, prachtige plaat. En we gaan daarvan het nummer draaien. Lord Pity Us All. Wilson Pickett. Reeds. And this hard road we have to travel. until the very En ze kunnen maar goed horen dat al die soulknakkers toch op een gegeven moment hun roots wel in de gospel hadden. Dat was eh, hier wel zeer duidelijk te horen. Wilson Pickett, Lord Pity Us All van het album Right On uit 1970. We gaan verder uh, met Peter en zijn Rockets. De trein naar Amsterdam heeft een vertraging van ongeveer 6 eh, uur. Goed, oké, weten we dat ook weer. Heel makkelijk. Eh, we gaan verder met Peter Koelewijn, zei ik al. En ehm, we gaan een liedje draaien, dat heet Connie. En uh, er zaten hier diverse suggesties van, nou, dat doen we, dragen we op aan die Connie, of aan die Connie, of aan die Connie. Nou, ik draag het op aan Connie Froboes. Wat <laughs> zit je dat te doen, man? Nou, draaien, kom op. Connie, Peter en zijn Rockets. van de LP de Het Beste van Peter en Rockets. Een eh, remake van een al oud hitje van de heren. En dat nummer dat heette eh, Connie. Juist. Goed, eh, voordat we straks naar de confrontatie gaan, doen we eerst nog iets van, van Henk. Henk, wat hebben we voor vandaag nu? We hebben hier een LP die is genaamd Before We Rudely Interrupted. Die is van die Original Animals en die kwamen in 1977 weer bij elkaar om deze LP op te nemen. In de originele bezetting van Eric Burden, Alan Price, Hilton Valentine, Chet Chandler en John Steele. En het nummer wat we gaan draaien heet Many Rivers to Cross. Nou, dat is dan ook weer mooi. <laughs> Goed, als zijn al de, oh, <laughs> al die versies bekijkt op eh, Wikipedia, dat is ongelooflijk hoeveel mensen dit nummer opgenomen hebben. Ik ga ze niet eens tellen. Nee, want het is verschrikkelijk. Ik sta er zelf ook nog tussen. <laughs> ja, ik weet niet, oh. met, met, met Doreen Teeuwers of zoiets. in 1986 ja. staat er tussen. Ja, klopt. Belachelijk. Belachelijk dat het er allemaal tussen staat. Hè? Niet te geloven. Goed, ehm, dit was eh, Ed Burden samen met de Original Animals. En ik, ja, nou oké. Okay. nummer heette Many Rivers Cross. In 1969 geschreven door Jimmy Cliff. En eh, nou, er zijn dus, en de mooiste uitvoering vind ik dan persoonlijk is natuurlijk van Joe Cocker. Maar goed, dat maakt niet uit. Ehm, we hebben nog steeds geen tunes, helaas. Dus we kunnen u niet het origineel laten horen van... Eh, van eh, de confrontatie. De confrontatie. Zo, zoiets uh, Ja, ik vind het goed, joh. Ja, nee, ik vind het wel goed. Doen we. De Rolling Stones. En de Beatles. Beatles. De Rolling Stones. De Rolling Stones, de Beatles. Ja. Dit is de confrontatie. Juist, precies. Goed. U weet het wat de confrontatie. De Beatles tegenover de Stones, dames en heren. We pikken er eh, twee albums uit die ongeveer uit een gelijktijdige periode komen. Um, Sergeant Pepper zijn we nog steeds mee bezig uit 1967. En daar staat Their Satanic Majesty's Request tegenover van de Stones. Maar daarover straks meer. We gaan eerst beginnen met... Uh, Sergeant Pepper. En dus echt zo'n mooi liedje. Dit is een, een van de allermooiste liedjes. Fantastisch gemaakt. Geschreven door Paul McCartney. Eh, en het is, eh, ja, het is van een wonderbaarlijke schoonheid. Al zeg ik het zelf. Ik lijk Willem Duis wel. Nou, oké. Um, She's Leaving Home van het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. alles. Wednesday morning at five o'clock as the day begins Silently Hope would say more. She goes downstairs to the kitchen Clutching a handkerchief Quietly turning the back door key Stepping outside she is free She down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How life. She's Leaving Home. Prachtig duet tussen John en Paul over een meisje dat van huis is weggelopen. En eh, de, de, de, vooral die tegenpartij ook van John, dat, eh, die dan zeg maar de ouders speelt. Hè? Van what did we do that we wrong. Schitterend. En eh, de Beatles, dus als het ware. Hè? Katja, de Beatles. <laughs> <laughs> ja, die stuurt een sms'je, drive wat van de Beatles. Nou, oké. Okay. gebeurt met deze. Rolling Stones gaan er tegenover, dames en heren. Want daarvoor heet dit onderdeel de confrontatie. En ehm, we gaan van de Stones eh, dat nummer, nummer, draaien. Van de, ja, wat de tegenhanger had moeten zijn van, uh, van Sgt. Pepper. Alleen, ja, ik heb dat wel eens meer gezegd. Dat is het nooit geworden. Het is een van de minste Stones LP's. Althans ook qua verkoop. Een van de minste Stones LP's die eh, uit de geschiedenis. The Satanic Majesty's Request. De Stones gingen ook een beetje op de psychedelica. En daar zijn ze gewoon nou eenmaal niet zo goed in. Ze, zijn, ze moeten rock en blues spelen. Daar zijn de Stones goed in. En dat deden ze daarna ook weer. Want ze gingen daar na deze plaat gauw terug. Toen kwamen ze met eh, Jumping Jack Flash en zo. En ehm, toen gingen ze weer gauw terug naar het rock'n'roll en blues gebeuren. En toen kende iedereen de Stones weer. Volgens mij kwam toen de LP Let It Bleed. Ehm, <clears throat> maar die komt nog eh, later in deze confrontaties beslist aan bod. Juist, inderdaad. Goed. Oké, we, gaan van de, we gaan van de Stones draaien The Lantern. En dat is van Their Satanic Majesty's Request. De Satanic Majesty's Request. En uh, waren dat de Rolling Stones, dames en heren. Met een liedje dat heette The Lantern. We gaan eh, weer door met onze cyclus waar we vandaag mee bezig zijn. Eh, en dus zijn we weer toe aan Pink Floyd. Van die prachtige plaat, die klassieker The Wall. Originele LP uit 1979. En eh, daar maakte Pink Floyd een buitengewone grote indruk mee met dit hele fantastische project. En doen ze nog steeds, want zoals, ik weet, zoals u weet Roger Waters, die de meeste dingen van de wol geschreven heeft en gemaakt heeft, uh, toert er nog steeds mee. Vorig jaar was hij geloof ik zelfs nog in het Gouden met zijn met dit prachtige project. We gaan eh, weer luisteren naar eh, Another Brick in the Wall. Ik hoop dat Mo het goede bandje gevonden heeft. Ik hoop het ook. Ik hoop het ook. Another Brick in the Wall, part 2, Pink Floyd. Weer die helikopter. Weer die helikopter. Wat is dat toch, joh? Ik weet het niet. Welk jaar is dit opgenomen? Dat is de Vietnamoorlog. Nee, die was toen al afgelopen. Oh. De een telefoon. Dus er al over. <laughs> Ze verzinnen echt alles. Ja, verzinnen het alles. if you don't eat your meat, you don't get your pudding. Nou, dan weet je het vast. Als je geen vlees eet, krijg je ook geen pudding. Dan weet je maar even dat je het weet. Teachers, leave us kids alone. Dus, als je geen vlees eet, krijg je ook geen pudding. Nou, dan weet je het maar. Pink Floyd, de hitversie natuurlijk. De bekendste versie van het nummer The Brick in the Wall. Van die prachtige plaat eh, The Wall. We gaan door naar Wilson Pickett. Eh, die plaat die heet Ride On. Die is gemaakt in 1970. En het volgende nummer is een heel bekende song. Onder andere van uh, Ming DeVille. Die heeft hem opgenomen. Maar natuurlijk de hitversie was van Jimi Hendrix Experience. Maar nu een versie die weer heel anders is. Soms denk je, heb ik het idee dat ik in de dik voor elkaar zit. Show zit hier. Michelangelo. Nou? Ja, gewoon dan maar. Je hoeft niet te crashen. Crashen, dat is niet nodig. Scratchen. Nou. Goed. Ehm, hey Joe dames en heren, eh, gezongen door Wilson Pickett. that gun in your hand. Hey, hey, Joe, I wanna know where you're going with that gun in your hand. I'm going downtown and shoot my old lady, cause I caught her messing around with another man. Oh, yes, I did. shoot my old lady. I caught her messing around with another man. kennen we natuurlijk allemaal in de hituitvoering van Jimi Hendrix Experience. Maar eh, dit was eh, een andere uitvoering. Wilson Pickett dus. En het was hem ten voeten uit. Opgenomen in Muscle Shoals, Alabama. Beroemde studio eigenlijk. Beroemde soul studio vooral. Ehm, dat... Eh, ja, daar werden hele goede dingen gemaakt. Altijd. Nou, goed. Oké. Wilson Pickett. Dat was hem. Peter Koelewijn. En we kunnen natuurlijk niet anders dan, ondanks dat er nog heel veel andere liedjes op die plaats staan, maar we kunnen natuurlijk <laughs> niet anders dan besluiten met dat ene ultieme nummer. Maar dan wel in de 1971 eh, eh, remake en die klinkt aanzienlijk heavier en swingender dan het origineel uit 1961. Hier is hij! Kom van dat dak hey. af! Hey! Hey! Kom van dat moet je even opnemen voor het kanaal Dat is altijd handig, dat, eh, laatste. Ik, ik zat niet mee te luisteren, oh, sorry. Oh, oh, nou, oké. Kom van het dak af dus. Peter Koelewijn, zijn ultieme en aller, allergrootste hit. Eh, oorspronkelijk uit 1961, maar dit was de remake uit 1971. Tien jaar later dus. Nou eh, Henk, jij mag het afsluiten voor vandaag. Bring it all back home. Van de LP When I Come Back Home. Bringing It All Back Home. Bringing It All Back Home van Bob Dylan. Een hele mooie, een hele grote en hoe toepasselijk als laatste nummer. It's All Over Now, Baby Blue. Ah, gevoelig. Heel gevoelig. Heel gevoelig. Heb je hem al? Oh ja. Mooi. You must leave now, take what you need, you think will last. wish to keep you, but I grab it fast. He understands your orphan with his gun. Crying like a fire in the sun. It's all over now, baby blue The highway is for gamblers, I use your sense Take what you have gathered from coincidence The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheet The sky too is folding under you And it's all over now, baby blue All your seasick sailors, they're all rowing home his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue. vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes that you once wore. Strike another match, go start anew, and it's all over now Ja, meneer Jansen Jansen. Ja, zit zijn ah, We zijn er weer klaar mee hoor, vandaag. Ja, we zijn er weer helemaal klaar mee. We zijn er helemaal klaar mee. Goed, dus eh, volgende week gaan we weer gewoon verder. Toch? Ja, en wat gaan we volgende week doen? Gaan we Bach? Nee, dat, eh, dat is eh, volgende week nog niet. Dat gaan we wel doen, maar dat zal nog even, dat, ik wacht even op een datum van de heer A.J. E Vos tot die vrij is. En dan gaan we dat zeker doen. Maar volgende week hebben we gewoon een reguliere uitzending. En misschien hebben we weer een gast, ik weet het niet. Hebben we volgende week weer het kan gaan lopen? ja. Als ja? Mee, ja, moet, ja, als ik dan denk dat, dat, eh, dat ik dat weer meeneem, dan, eh, dan hebben we dat volgende nou, keurig. Oké. En dan neem je dan ook dat USB-stickje mee? Welke? Met de effecten erop. Oh, die. Dat is ook wel makkelijk. Ja, dat is altijd handig natuurlijk. Henk, mag ik jou bedanken voor je komst? Ja, Henk, dank, graag gedaan, graag gedaan. mooie muziek inbreng. Ja, alsjeblieft, fantastisch dat je er was, Henk. dankjewel, je eh, eh, dankjewel u. Ja, je mag nog eens terugkomen. dankjewel, ja, dankjewel. je bent door de ballotagecommissie, Ja, ja. Dankjewel. je, bent goed, je bent goed gekut.